Waarom dat gebeurde is nog steeds onduidelijk. De opgepakte verdachten zijn tussen de 20 en 26 en komen uit Amsterdam. Eén van hen is opgepakt in Frankrijk. Scholierenclub LAX heeft een record aantal klagende eindexamenleerlingen aan de lijn gehad. In totaal waren het er zo'n 210.000. Een groot deel daarvan ging over HAVO Nederlands. En dit ging veelal om de eerste tekst waar de helft van de vragen over ging. Dus als je deze tekst niet snapte, en deze tekst was ook echt wel moeilijk, dan ehm, was het gewoon heel moeilijk om nog een voldoende te halen op het examen. Het aantal klagers kan nog verder oplopen. De laatste examens zijn vandaag. Liefhebbers van tweedehands kleding kunnen later dit jaar ook bij de Zeeman hun slag slaan. De winkel gaat rekken vol tweedehands rompertjes en rokken in de winkel zetten. Klanten kunnen hun spul waarop ze uitgekeken zijn ook zelf inleveren. En heel Hillegom heeft een hart onder de riem gekregen van Renate. Ze stopte bij iedereen een verrassing in de brievenbus. Een grotere klus dan verwacht. De bedoeling was eigenlijk dat we gewoon lukraak in wat brievenbussen en zelfgemaakte kaarten zouden doen. Met kop op of vol of een stukje riem met een hart eronder getekend van hart onder de riem. Ze wilden wat positiefs doen voor de mensen. Mensen die eenzaam zijn door corona of op een andere manier niet lekker in hun vel zitten met een kaartje. Alleen dit jaar als ik het willekeurig ga doen dan mis ik misschien net de mensen die het nodig hebben. Dus toen hebben we gezegd, heb ik eigenlijk gezegd van nou dan ga ik bij elk huis doen. Behalve degene met nee-stickers. Of waar ik een trap op moest om het te doen. Want trap op en af, dat kan ik niet zo goed. De kaartjes zijn inmiddels klaar en ook allemaal bezorgd. Met haar elektrische fiets is Renate inmiddels in alle 253 straten van Hillegom geweest.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 Jason Derulo. Come on. Everybody's looking for love. Oh. Ain't that the reason you're at this club? Oh. You ain't gon' find a dance with him, no. I got a better solution for you, girl, Lord. Just leave with me now, say the word and we'll go. Is fit for play. Hey, too much. my time in shallow sheets I should have seen your hand I didn't see the signs Was blinded by the lights And lost where I belong I thought that we grow old Give kids our bad advice Now I'm alone you went and left me with these sleepless nights You took my warmth don't know night spent wondering why And I get mad inside Did you fight back or even try? You didn't see the signs So blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door You took an honest heart And watched it fall apart You lost before you started of young, but I run for cover. There's no one here to save you from yourself, and you'll discover it's hard. You don't know how to carry on. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De oorlog in Syrië heeft in tien jaar tijd aan bijna een half miljoen mensen het leven gekost. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten na een nieuwe telling. Vooral tussen eind 2012 en eind 2015 kwamen meer mensen om dan eerder werd gedacht. In het onderzoek naar explosies bij Poolse supermarkten... heeft de politie nog eens vier mannen aangehouden. Ze komen allemaal uit Amsterdam. In januari zat ook al even iemand vast. Die is nog steeds verdachte. Nu de coronaregels worden versoepeld, stijgt het aantal stageplaatsen voor mbo'ers. Het tekort is met 10.000 gedaald, dat is bijna de helft.